All right, back to the teaching. Terug naar het onderwijs. Hm. Yeah, we had a few of the tribes that got lost. We hadden een paar stammen die verloren geraakt zijn. But not many. Maar niet veel. We talked about what God is doing in Judah today. En we begonnen te spreken over wat God in Juda aan het doen is vandaag. But what is God doing in Ephraim today? Maar wat is God in Ephraim vandaag aan het doen? The prophetic picture of the house of Ephraim. Dus het profetische beeld van het huis van Ephraim. One of the things he's doing is very interesting. Een van de dingen die hij aan het doen is, is heel interessant. God loves to play hide and seek. God eh, speelt graag verstoppertje. And for 2000 years almost. En bijna 2000 jaar nu. He has hidden Ephraim in plain sight. <laughs> heeft hij Ephraim weggeborgen in, voor iedereen te zien. Sometimes the best place to hide things is where everybody can see it. En soms is de beste plaats om iets weg te stoppen daar waar iedereen het kan zien. So he hid it where everybody could see. Dus hij heeft het verstopt waar iedereen het kon zien. But nobody knew it was there. Maar niemand wist dat het er was. And today in his game of hide and seek. En vandaag is zijn spelletje van verstoppertje. And there is a scripture about the king's good pleasure. En er is dus een, een vers die gaat over de, eh, de, het plezier van de koning. To reveal what has been hidden. Om te onthullen dat wat weggestopt was. We celebrate this every week, or every, uh, every month. Wij vieren dat elke maand. The time of Rosh Chodesh, the new moon. Dus de tijd van Rosh Chodesh, de nieuwe maan. What are we celebrating? En wat vieren we dan? The revealing of that which has been hidden. Dus het ont, de onthulling van dat wat weggestopt was. In the same way that he reveals what has been hidden in the moon. En op dezelfde manier uh, als hij onthult wat er weggestopt was in de maan. He was also revealing what he has hidden here heeft hij ook onthuld wat hij hier verstopt heeft. Ephraim is coming forth. Ephraim is naar buiten aan het komen. Understanding who they are. Ze beginnen te begrijpen wie ze zijn. Many of you were baptized years ago. Veel van jullie zijn jaren geleden gedoopt. You became a Christian. En dan werden jullie een christen. You became part of a denomination. En je werd deel van een denominatie. And if somebody had said, well, what are you? En als iemand je gevraagd had, wat ben je eigenlijk? You would have said, I'm a Seventh-day Adventist. Dan zou je gezegd hebben, ik ben een zevende dag Adventist. Or I'm Dutch Reformed. Of ik ben een, reform, een gereformeerde. Or I'm a Pentecostal. Of ik ben een Pinkster of een Protestant. Or... Or some of you have been all those things at the same time, like me. Of uh, eh, sommigen van jullie hebben al die dingen tegelijk geweest, zoals ik. I'm kind of a mutt. Ik ben een, een uh, wacht, wacht, wacht. Nee, nee, nee. Een mat is, is een hond die niet van een zuiver ras is. Een bastard, ja, yeah, something like that. Yeah. Okay. I won't use that, but I know what it is. Remind me not to use that illustration. <laughs> okay. yeah. <laughs> Some things just don't translate well. Ja, er zijn bepaalde dingen die niet goed, die niet goed zijn om te vertalen. But today, if someone says to you, well, you're a Christian. Maar vandaag, als iemand aan u zegt dat je een christen bent. Many of you are not comfortable with that term. Dan zijn er veel van jullie die, niet meer die zich niet meer goed voelen bij die term. Because of what it says. Omwille van wat het zegt. You're not comfortable with a system that has changed the days. Je, je, je voelt je niet meer goed bij een systeem dat de dagen veranderd heeft. That has changed the name of the Messiah. Die, dat de naam van de Messias veranderd heeft. That has done some things that are not biblical. Dat bepaalde dingen gedaan heeft die niet bijbels zijn. A system that says that Jerusalem no longer matters. Dus een systeem dat zegt dat Jeruzalem geen belang meer heeft. You're no longer comfortable with Jeroboam being your king. Je voelt je niet meer goed bij uh, het feit dat Jeroboam je koning zal zijn. And so when people come to you, you don't know what to say to them. En als mensen met die vraag naar je komen, dan weet je niet goed wat je moet zeggen. And then you say, oh, I'm Israel. En dan zeg je, ik ben Israël. And they say, but you don't look like a Jew. En dan zeggen ze, maar je ziet er niet uit als een Jood. And you don't know how to deal with it from there. En dan weet je niet meer hoe je er verder moet mee omgaan. I had one of my Mormon neighbors come en to my house. Er was een van mijn Mormoonse uh, buren die naar mijn huis kwam. It was Christmas of 2006. Dat was eh, met kerstmis 2006. And Christmas and Hanukkah were right together. En dat jaar waren Christma, eh, kerstmis en Hanukkah samen. Well, I live in a predominantly Mormon neighborhood. Dus ik woon in eh, een, een, buurt waar meeste mensen mormonen zijn. In fact, I'm the only one of those people on the street. in fact, ben ik de enige van die mensen in de straat. People in town, I'm introduced to them. Dus mensen in de stad, eh, daar word ik aan voorgesteld. They ask where I live. En dan vragen ze waar ik woon. I tell them. En dan zeg ik dat. And they say, oh, you live in that house. Aha, jij, leeft, jij woont in dat huis. Because for Hanukkah. Want met uh, Hanukkah. We put up a menorah. Eh, zetten wij een menorah op. On the front porch. Op onze, op onze voortuin. It is two meters high. Dat twee meter hoog is. And two meters wide. En twee meter breed is. And we light it. En, en we steken die aan. We go out in our front yard. En we gaan we in onze voortuin. We say the blessings. En dan zeggen we de, de zegeningen. Light our menorah. En dan steken we de menorah And we're those people. En wij zijn die mensen. And two years ago now. Dus nu twee jaar geleden. One of my neighbors came and knocked at the door. Kwam een van mijn buren en hij klopte op de deur. He said he held out a bag. En hij uh, had een, een zak uh, die hij voor mij hield. That had some things that he had made in there. Daar waren bepaalde dingen in die hij gemaakt had. And said, Merry Christmas. En hij zei, zalig kerstfeest. What do you believe? Wat geloof je? And I stood and talked to him about it. En ik, ik bleef met hem een beetje daarover staan praten. And he said, so you're a Christian. Dan zei hij, dus je bent een christen. I said, not exactly. Ik zei, niet, niet precies. I said, I am Christian in the belief that Yeshua is the Messiah. Ik ben christen in het geloof dat ik uh, ervan overtuigd ben dat Yeshua de Messias is. But not in my practices. Maar niet in mijn praktijken. My other neighbor. Mijn andere buurman. I called him and I said, "Would you like to join us one night for the lighting of the Hanukkah?" Hanukkah Hanukia. Ja, <laughs> dus ik vroeg aan hem, zou je er willen deel aan hebben als we eh, op een avond de eh, Hanukia aansteken? He said, I've been waiting for you to call. En hij zei, ik, ik heb erop gewacht dat je mij zou bellen. I was hoping you would call. En ik hoopte dat je mij zou bellen. I invited him and his family. En ik heb hem en zijn familie uitgenodigd. There was nine of them come traips, come walking down the street. <laughs> dus er waren er negen die de straat kwamen opgewandeld. They came into my home. En ze kwamen in mijn huis. I said, "Do you need an explanation?" En ik vroeg, heb je uitleg nodig? And he said, "Yeah." Ja. <laughs> and I stood for 20 minutes and talked about Hanukkah. En ik heb hem gedurende 20 minuten Hanukkah uitgelegd. And how if it wasn't for the Maccabees? En hoe als de Maccabeën er niet zouden geweest zijn? There would have been no young lady named Miriam. Dan had er geen jonge vrouw uh, geweest die Miriam heette. To give birth to a Messiah. Om uh, het leven te schenken aan een Messias. We went out on my front porch and lit the menorah. En dan zijn we naar mijn voorhof gegaan en we hebben de menorah aangestoken. And had a wonderful time. En we hebben een fantastische tijd samen gehad. Because we as you Want wij, zowel als u, have decided to be a peculiar people. hebben ervoor gekozen om een apart volk te zijn. To shake the bondages of Jeroboam. Om de, de, de gebondenheden van Jeroboam af te schudden. We have seen that the Torah is not a Jewish thing. En we hebben gezien dat de Torah geen Joods ding is. But the Jewish is a biblical thing. Maar dat de Torah een Bijbels iets is. One book. Eén boek. One love letter. Eén liefdesbrief. From our Father. Van onze Vader. To a family he is bringing back together today. Aan een familie die hij vandaag terug te samenbrengt. Well, the best way to see Ephraim is to look in the scriptures. De beste manier om Ephraim te zien is in de schrift te kijken. To the book of Hosea. Naar het boek Hosea which is written to the house of Ephraim. De, die geschreven is aan het huis van Ephraim. Most everything in the prophet Hosea is to the house of Ephraim. Bijna alles in de, eh, de, profeet, in de profeet Hosea is aan het huis van Ephraim gericht. And I will challenge you to go back and read the prophet Hosea. En ik daag u uit om die profeet Hosea te lezen. And where you see the words house of Ephraim, en waar je de woorden het huis van Ephraim ziet, or house of Israel, of huis van Israël, this will not be exact, but it will be close. Het zal niet helemaal juist zijn, maar toch dichterbij. Any place you see those words, in elke plaats waar je deze woorden ziet, insert former Gentile church. Voeg daar vroegere heidense kerk aan toe. We're going to go through a few of those tonight. We gaan er door een paar door vandaag. Now Hosea was told to marry a prostitute. Dus Hosea werd opgedragen om een prostituee te huwen. Seems like kind of a strange thing for God to ask. Het is iets vreemd dat God zoiets vraagt. But I don't believe it will be strange when we see the scriptures. Maar ik geloof dat het niet langer vreemd zal zijn als we de schriften zien. Hosea married a woman named Gomer. Dus Hosea heeft een vrouw gehuwd die Gomer heette. They had three children. Ze hadden drie kinderen. The first child's name means God will scatter. Dus de naam van het eerste kind betekent God zal verspreiden. The second child's name means no compassion, no mercy. Dus de, tweede, de naam van het tweede kind betekent geen medelijden, geen genade. And the third child's name means they're not my people. En het derde kind heet ze zijn mijn volk niet. So God was saying through this prophecy. Dus God zegt door deze profetie. Ephraim, you are like Hosea. Ephraim, jullie zijn als, Ose als Hosea. You married a prostitute. Jullie hebben een, een prostituee gehuwd. And because of that, I will scatter you. En Daarom zal ik jullie verspreiden. I will have no mercy upon you. Ik zal geen medelijden met u hebben. And you will not be my people. En jullie zullen mijn volk niet zijn. When the Church of Rome took over. Toen de kerk toen Rome overnam. The early congregation. De, de eerste gemeente. Through the Nicene Council and many other things. Dus door de, uh, de concilie van Nicea en vele andere dingen. The early congregation married a prostitute. Dan huwde de vroege gemeente een prostituee. Because of that God has scattered his people. En om die reden heeft God zijn volk verspreid. For many years he has had no compassion. En voor vele jaren heeft hij geen medelijden gehad. His power has not been evident. En zijn kracht is niet, niet zichtbaar geweest. They have not been his people. Ze hebben zijn volk niet geweest. I know that I'm saying some things that are very direct. Ik weet dat ik een aantal dingen zeg die heel rechtstreeks zijn. But I believe it to be true. Maar ik geloof dat het de waarheid is. And if that was the end of the story, en als dat het einde van het verhaal zou zijn. And we just continued on through Hosea. En, en we gingen gewoon door in uh, Hosea. And by the end of the night we would all be depressed dan zouden we aan het einde van de avond allemaal depressief zijn. Almost suicidal. Bijna uh, klaar om zelfmoord te plegen. Because it is a message of no hope. Want dat is een boodschap die geen hoop geeft. Because of the judgments that God will show us upon this people. Om, omwille van de oordelen die God ons zal tonen op dit volk. But before he shows us the judgment, maar voordat hij ons het oordeel toont, he will give us hope. zal hij ons hoop geven. In Hosea chapter 2 verse 1. In Hosea hoofdstuk 2 vers 1. Nevertheless the people of Israel. Uh, hoe dan ook, het volk van Israël. Will number as many as the grains of the sand by the sea. Zal zo, uh, zo groot zijn als de korrels zand bij de zee. Which cannot be measured or counted. Die niet gemeten of geteld kunnen worden. So that the time will come zodat de tijd zal komen. When instead of being told, dat in plaats van ge, uh, gezegd te worden. You are not my people. Je, je zal mijn volk niet zijn. It will be said to them. Zal er tot hen gezegd zijn. You are the children of the living God. Jullie zijn de kinderen van de levende God. God starts out by telling us. En God begint met ons te zeggen. That everything is going to happen. Dat alles zal gebeuren. To make us into his true children. Om ons tot zijn echte kinderen te maken. Children who understand faith in the in Yeshua the Messiah. Kinderen die geloof in Yeshua de Messias begrijpen, verstaan. But also understand that that faith brings forth obedience. Maar die ook verstaan dat dat geloof gehoorzaamheid moet voortbrengen. Obedience to the commandments of Torah. Gehoorzaamheid aan de geboden van Torah. Well, let's go through a few of these verses. Laat ons door een paar van die versen gaan. It says of, of Hosea, of Gomer, Het of Ephraim, van Gomer of van Ephraim in chapter 2, verse 10, in hoofdstuk 2 vers 10. For she doesn't know that it was I who gave her the grain, Want ze weet niet dat ik het was die haar het graan gaf. the wine, and the oil. De wijn en de olie. I who increased her silver and gold. Dat ik het was die haar zilver en haar goud vermeerderde. which they used for Baal. Die ze gebruikten voor Baal. For many years the Christian church has been very rich. Gedurende vele jaren is de christenkerk heel rijk geweest. And has used those riches to honor paganism. En heeft, heeft deze rijkdom gebruikt om heidendom te, te eren. bowing down to pagan gods. En om te buigen voor heidense goden. Not aware that we were doing it. En zonder dat we ons bewust waren dat we dat deden. Ladies and gentlemen, I was also one of those that was entrapped in that system. lief, ik was ook iemand die in dat systeem uh, gevangen was. Bowing down to a god of Ishtar. Dus die, die zich boog voor een god van Ishtar. Decorating eggs. Die, die eh, eieren decoreerde. And eating the ears off of bunnies. En die de oren van de konijnen of Chocolate de bunnies. Chocolate bunnies. Van, van chocoladehazen at. And never did I know the origin of those days. En ik wist het, het, eh, eh, het ontstaan van deze dingen niet. Ik kende het niet. I did not know where they came from. Ik wist niet waar ze vandaan kwamen. I thought I was celebrating the resurrection of my Messiah. Ik dacht dat ik de opstanding van mijn Messias vierde. But there came a time that I understood that I was wrong. Maar er kwam een tijd dat ik begreep dat and ik I, fout was. And in that day I had a choice. En in die, op dat moment had ik een keuze. Whether to continue in my error om verder te gaan in mijn, in mijn vergissing. Or to make a change. Of te veranderen. Amen. Within the last days. In de laatste dagen. I've had people come up to me in conversation. Zijn er mensen in gesprekken naar mij gekomen? And say, but Mike, I know the origins of those things. En die zeggen, maar Mike, ik, ik ken de oorsprong van deze dingen. But that's not what I'm thinking about when I celebrate that day. Maar daar de, dat is niet waar ik aan denk als ik die dag vier. And I say, the question is not what you're thinking about. En dan zeg ik, de vraag is niet waaraan jij denkt. The question is, what is he thinking about? Maar de vraag is, wat denkt hij daarvan? For life is not about us. Want het leven gaat niet om ons. Life is not about our convenience. Leven gaat niet om dat wat ons goed uitkomt. Life is about his pleasure. Le eh, het leven gaat om zijn genoegen. And for some reason you and I have been given a choice. En voor een of andere reden hebben wij een keuze gekregen. Truth has been revealed to many of us. De waarheid is aan velen van ons duidelijk geworden. And with truth comes a choice. En met de waarheid komt een keuze. And a decision. En een besluitvorming. And the whole book of Hosea is about a choice. En het hele boek van Hosea gaat om die keuze. And a decision. En een besluit nemen. In Hosea chapter 2 verse 15. In Hosea 2 vers 15. I will punish her by I will punish her for offering incense. Ik zal haar straffen omdat ze wierook heeft geofferd. On the feast days of the Baalim. Op de feestdagen van de afgoden. When she decked herself with earrings and jewels. Toen ze zichzelf bedekte met eh, eh, oorringen en juwelen. Pursuing her lovers and forgetting me, says Adonai en achter haar, haar minnaars aanging en mij vergat, zegt Adonai. I will bring her, excuse me, but now I am going to woo her. Maar nu ga ik haar uh, vleien. I will bring her out to the desert. En ik zal haar naar de woestijn brengen. I will speak to her heart. En ik zal tot haar hart spreken. I will give her her vineyards from there. En ik zal haar haar wijngaarden geven And the daar. Acor Valley to a gateway of hope. En ik zal haar ook uh, de Acor Vallei geven uh, als hoop. She will respond there as she did when she was young. En ze zal daar antwoorden zoals ze deed toen ze jong was. As when she as she did when she came up out of Egypt. Zoals ze deed toen ze uit Egypte kwam. For those of us that, are, that Torah is being revealed to. En voor degene onder ons aan wie de Torah duidelijk is geworden. Had a conversation with a gentleman a couple of nights ago. Ik had een gesprek met een man een paar nachten geleden. He said it's like everything is new. Het, hij zegt het is alsof alles opeens nieuw is geworden. He said it's like I've gotten born again. Het is alsof ik opnieuw opnieuw geboren ben. I said, exactly. It's like being born again again. Ja, het is precies alsof ik opnieuw, opnieuw geboren ben. But he says, I will take you to the Acor Valley. En zegt, ik zal u naar de Acor vallei brengen. The word Acor means trouble. En het woord Acor betekent moeilijkheden. For many of us, this walk has not been easy. En voor velen van ons is dit pad niet gemakkelijk. There are some in this room that have been called some names. En er zijn er zeker en vast in deze kamer die bepaalde namen gekregen hebben. Are no longer invited to the pastoral meetings. En die niet meer uitgenodigd worden op de samenkomsten van voorgangers. You've been called legalist. En je wordt wettisch genoemd. Heretic. He ketters. Judaizer. Uh, Juda, ja, Joden eigenlijk. Ja. I'm speaking to friends here. <laughs> ja, ik denk dat ik eh, tot vrienden spreek. Ik kan het zien. You've been told you're trying to put people back under the law. En er werd je gezegd dat je mensen terug onder de wet wilt brengen. You're trying to make them Jewish. En dat je, je probeert, dat je probeert hen Joden te maken. Somebody says to me, well, isn't that, well, that's Jewish. Som, uh, iemand zegt tegen mij, maar dat is Joods. And I say, is that a bad thing? En dan zeg ik, is dat iets slechts? Yeshua was Jewish. Yeshua was een Jood. Peter, was a Jew. Oive. Oh, ja. They're all, I mean, they were all of Hebrew descent. Ze waren allemaal van Hebreeuwse afkomst. Let me encourage you tonight. Laat me je vanavond aanmoedigen. In the scriptures in de, in de schrift. Heretics become heroes. Worden ketters helden. Amen. There was a day that Joseph was a heretic. Er was een dag dat Jozef een ketter was. Behold, the dreamer comes. Zie, kijk daar, de dromer komt eraan. What they were really saying is this. Wat ze echt zeiden was dit. Here comes that troublemaker, our brother. Hier komt die, die probleemmaker, onze broer. Let's kill him. Laten we hem doden. You've only been called names. Jullie worden alleen maar uitgescholden. Probably no one in here has been threatened by death. Maar waarschijnlijk is er nooit iemand met de dood bedreigd. Yet. Tot nu toe. But in the scriptures, the heretics. Maar in de schrift worden de ketters. When they continue to live by the conviction. Als ze blijven doorgaan met leven bij, met, volgens hun overtuiging. Of the instructions that God has given to them. Van de richtlijnen die God hen gegeven heeft. The hero, the, the heretics become heroes. Worden de ketters helden. It happened in the life of Joseph. En dat is wat er gebeurd is in het leven van Jozef. What was the seven years of famine all about? Waar gingen die zeven jaar van hongersnood over? It wasn't about Egypt. Dat had niks te maken met Egypte. I'll tell you what the seven years of famine was all about. Ik zal je vertellen waarover deze zeven jaar gingen. It was about bringing God's family back under one roof. Het ging om Gods familie terug onder één dak te brengen. I believe that we have another seven year period in front of us somewhere. En ik geloof dat wij een, een nieuwe zevenjarige periode voor ons hebben. Will it be about God's judgment on the world? Zal het gaan over Gods oordeel op de wereld? Yes. Ja. But no. Maar nee. The time of Jacob's trouble is about this. De tijd van de problemen van Jacob gaat hierover. It is about bringing God's family back together. Het gaat om de familie van God terug samen te brengen. For there have been many denominational splits through the years. Want er zijn heel veel splitsingen in de denominaties gekomen gedurende de jaren. A major split of Ephraim and Judah. Een, een, een belangrijke splitsing tussen Ephraim en Juda. But trouble has a way of making us forget. Maar moeilijkheden hebben een manier om ons te doen vergeten. The petty things that split us. De, de, de, on, ja, de kleine dingen, de onnozele dingen die gemaakt hebben dat we met elkaar gebroken hebben. Nobody cares about the church board meeting. Niemand eh, heeft, geeft om de kerk. Eh, boardmeeting, de samenkomst van de, van de leiding van de kerk. Where we yelled at each other about what color carpet we were going to put in. Ja, waar we met elkaar tegen elkaar zaten te roepen over het kleur van de tapijt dat we in de kerk zouden plaatsen. In that day people will just be looking for life. In die tijd zullen de mensen alleen maar zoeken om te overleven. And they will find life in people who are living Torah. En ze zullen leven vinden in de mensen die naar de Torah leven. That's a word of encouragement to you. Dat is een woord van bemoediging voor jullie. Well, let's continue on. Laten we verder gaan. In chapter 4 verses starting in verse 5. In hoofdstuk 4 uh, eh, beginnend aan vers 5. Therefore you will stumble by day. Daarom zal je gedurende de dag uh, struikelen. And the, prop, and the prophet will stumble with you at night. En de profeet zal met u struikelen in de nacht. I will destroy your mother. Ik zal je moeder vernietigen. My people are destroyed for want of knowledge. Mijn volk zal eh, vernietigd worden door gebrek aan kennis. Because you rejected knowledge. Omdat je kennis verworpen hebt. Now we've all heard that verse, my people perish for lack of knowledge. Dat vers hebben we allemaal gehoord. Mijn volk zal eh, ondergaan door gebrek aan kennis. It's quoted from one end of the globe to the other. Dat wordt van het ene einde van de aarde tot het andere geciteerd. But they forget to read the rest of the verse. Maar ze vergeten de rest van het vers te lezen. Which says, I will re also reject you as a priest for me. Maar waar het zegt, ik zal je ook afwijzen als een priester voor mij. Because you forgot the Torah of your God. Omdat je de Torah van je God vergeten bent. He said, my people perish for lack of knowledge. In plaats van, mijn volk zal ten onder gaan door gebrek aan kennis. The knowledge of Torah. De kennis van Torah. When you forget the Torah. Als je de Torah vergeet. You relive the words that were given to Adam. Dan beleef je opnieuw de woorden die aan Adam gegeven zijn. Dying you shall die. Sterf je zal sterven. Instead of choosing life. In plaats van leven te kiezen. The words of Torah. De woorden van Torah. Over in chapter 6. In hoofdstuk 6. Verse 2. Vers 2. After two days he will revive us. Na twee dagen zal hij ons terug opwekken. On the third day he will raise us up. Aan de derde dag zal hij ons to doen opstaan. To live in his presence. Om in zijn nabijheid te leven. Peter said this. En Petrus heeft dit gezegd. He was quoting the book of Psalms. Hij, hij uh, citeerde het boek Psalmen. A day with the Lord is as a thousand years. Uh, dus een dag met de Heer is als duizend jaren. A thousand years is as a day. Een duizend jaren is als een dag. This is what he says. En dit is wat hij zegt. After 2000 years. Na 2000 jaar. He will revive us. Zal hij ons heropwekken. On the three, third thousandth year. In het drieduizendste jaar. He will raise us up. Zal hij ons doen opstaan. To live in his presence. Om in zijn aanwezigheid te leven. Aren't you so glad that you were so smart? Zijn jullie niet zo blij dat jullie zo slim waren? That you have been cho you chose to live at this time. Dat jullie gekozen hebben om in deze tijd te leven. Oh wait a minute, you Oh yeah, that's right. In Holland you don't get to choose when you were born. Ja, dat is ook weer waar. In Holland kan je niet kiezen wanneer je geboren werd, wordt. Neither in America do we. In Amerika ook niet. God has chosen us. God heeft ons gekozen. In the day that he says, I will revive you. In de tijd waarvan hij zegt, ik zal je heropwekken. And he is about to raise us up to live in his presence. En hij is klaar om ons op te wekken om in zijn aanwezigheid te leven. That's another message we would be here till morning. En als, maar dat is een andere boodschap. Als ik daarop inga, zijn we hier tot morgen vroeg. Some of you crazy people would stay. <laughs> Sommige van jullie mensen zouden misschien wel blijven. In, verse, in chapter 6, verse 4. In hoofdstuk 6, vers 4. I did not insult you by saying crazy because I'd be here with you. Eh, ik, heb, ik hoop dat ik jullie niet beledigd heb door te zeggen gekke mensen, want ik zou hier ook met jullie zijn. Verse 4. Vers 4. Ephraim, what should I do to you? Ephraim, wat zal ik met u doen? Yehuda, what should I do to you? Yehuda, wat zal ik aan u doen? For your faithful love, quote unquote faithful love. Want uw getrouwe liefde tussen haakjes is like a morning cloud. Is als een wolk in de morgen. Like the dew that disappears quickly. Als de dauw die vlug uh, verdampt. Morning clouds disappear quickly when the heat of the sun hits them. Dus de, de uh, wolken in de morgen verdwijnen heel vlug als de hitte van de zon hun raakt. You can have thick dew. Je kan een dikke laag dauw hebben. And the heat of the sun can take it away in moments. En de, eh, de warmte van de zon kan het in momenten wegnemen. The heat of the sun talks about the cares of this world de hitte van de zon spreekt over de zorgen van deze wereld. And how the cares of this world Hoe de zorgen van deze wereld can so quickly take away our faithful love. zo vlug onze getrouwe liefde kan wegnemen. As a pastor, Als een voorganger we would come in at 11 o'clock sharp. z- zouden we om 11 uur stipt binnenkomen. Many would leave at 12 o'clock dull. En veel gaan om 12 uur stipt buiten. Some of you will get that later. En sommigen van u zullen dat later begrijpen. I'm hoping it will translate fairly well. En ik hoop dat het goed zal vertaald worden. We come in ready and we leave bored. <laughs> We komen klaar binnen en we gaan verveeld buiten. Stand and sing these songs of our faithful love to our God. En we staan daar en we zingen deze, deze liederen van onze uh, uh, getrouwe liefde aan onze God. Now I'm of course talking about your previous life. En nu spreek ik uiteraard over uw vorig leven. We sing these wonderful songs of worship. En wanneer we die wonderlijke of mooie uh, liederen van aanbidding zingen. I don't know if this watch is working anymore. Ik, ik, weet niet of die klok nog werkt. I think the pastor is going over time. Ik denk dat uh, de pastor over zijn tijd gaat. We don't pay him for that. Daar betalen we hem niet voor. We need to get to the restaurant before the Baptists do. We moeten eh, zorgen dat we in het restaurant zijn voor de dat we voor de baptisten er zijn. There's a rush to get out. Dus mensen zijn gehaast om buiten te zijn. To our own pleasures. Naar ons eigen genoegens. I used to love the line that formed at the back of the church. Ik, ik, uh, ik, ja, het amuseerde mij om te zien de, de, de lijn of de rij die zich vormde van achter in de kerk. People would come by and say and put out their hand. Dus mensen kwamen voorbij en staken hun hand uit. I loved your message, pastor. Ik heb genoten van uw boodschap, pastor. I didn't ask him what I had spoken on. Maar ik heb u niet gevraagd over wat ik gesproken had. I knew they couldn't tell me. Want ik weet, ik weet zeker dat ze het mij niet zouden kunnen zeggen. Half the time I'd forgotten too. Want de helft van de tijd had ik het zelf al vergeten. Because my faithful love did not endure very long. Want mijn, mijn getrouwe liefde was niet heel sterk. Chapter 7. Uh, eh, hoofdstuk 7. Starting in verse 8. Beginnend in vers 8. Ephraim mixes himself with the peoples. Uh, Israël, uh, Ephraim vermengt zichzelf met de volkeren. Ephraim has become a half-baked cake. <laughs> Ephraim is een halfgebakken cake geworden. Foreigners have eaten up his strength. Uh, vreemdelingen hebben zijn kracht opgegeten. But he doesn't know it. Maar dat weet hij niet. Yes, gray hairs appear on him. Ja, hij krijgt grijze haren. Here and there. Hier en daar. But he doesn't know it. Maar dat weet hij niet. What is that all about? Waar gaat dat allemaal over? He says, Ephraim, you're like a half-baked cake. Hij zegt, Ephraim, je bent als een half, half gebakken cake. You got a little of Torah here. Je hebt een beetje Torah hier. Little of the paganism here. En een beetje heidendom daar. And you're trying to put that together. En je probeert dat samen te brengen. And feed it to other people. En het aan andere mensen te voeden. You ever eaten a half-baked cake? Heeft er iemand van jullie ooit een halfgebakken cake gegeten? I was in a hotel not many months ago. Ik was niet zo lang geleden in een hotel. They had a waffle maker there. En daar hadden ze een wafelmaker. They didn't dare call it a Belgium waffle. Ze durfden het geen Belgische wafel te noemen. I have found that I do not eat Belgian waffles in America. Ik, ik heb ervaren dat in Amerika geen Belgische wafels eet. It may be a waffle, but it's not a Belgian waffle. Het kan een wafel zijn, maar het is zeker geen Belgische wafel. But it was one of these that you had to make it yourself in the hotel. Dus het was een van die wafels die ze in het hotel zelf maakten. And you lift the top and put in the filling. En dan hef je dat bovenste gedeelte op en je giet het deeg erin. You close it and turn it over. En dan doe je dat dicht en je draait het. And it has a timer that tells you when it's done. En dat heeft een, timer die je zegt wanneer het klaar is. And I sat down enjoying my coffee. En ik zat daar en ik was van mijn koffie aan het genieten. For this waffle to be done. En ik wachtte op die wafel tot ze klaar zou zijn. The timer dinged. And de timer gaf een belletje. And I went over and opened this, opened the, uh, the iron up. Oh, dus en ik ging er naartoe en ik opende het ijzer. It was the most beautiful waffle you had ever seen in your life. En het was de mooiste wafel die je ooit in je leven gezien had. Golden brown. <laughs> het was goudbruin. Well, let, let me rephrase that. Laat me dat anders formuleren. It was the most beautiful waffle America had seen. <laughs> Het was de mooiste wafel die Amerika ooit gezien had. And I took that waffle and put it on my plate. En ik nam die wafel en ik leg het op mijn bord. I took butter and syrup. En ik nam boter en siroop. And sat down waiting for this beautiful breakfast. En ik, ik, ik, was klaar om dat mooie ontbijt te beginnen eten. I cut into it and stuck my fork in. Ik sneed erin, ik stak mijn vork erin. Put it in my mouth. En ik stak het in mijn mond. And it was half done. En het was half klaar. Yuck. <laughs> no need to translate that. Yuck translates in any language. <laughs> and that has been the message of Ephraim for over 1700 years now. And dat is de boodschap van Ephraim geweest gedurende 1700 jaar. A message of a half-baked cake. Dus een boodschap van een half cake. It says gray hair appears on you. Het zegt dat er grijze haren bij jou zichtbaar worden. But you don't realize it. Maar je beseft het niet. How many of us have gone back in, in the previous life? <laughs> Hoeveel van jullie hier hebben nu al teruggedacht aan je vorige leven? Took a verse here and there out of the Jew book. Dus ze namen een vers hier en daar uit het Joodse boek and ran very quickly to the new book. En liepen dan heel vlug naar het nieuwe boek. We saw these things in the Old Testament. We zagen deze dingen in het Oude Testament. But they didn't have anything to do with us today. Maar dat had niks met ons vandaag te maken. Because those things were Jewish. Want deze dingen waren Joods. And we're Christians. En wij zijn christenen. That's gray hairs, the things of the ancients. Dat, is, dat zijn grijze haren, de dingen van de, van de ouderen. The, gray hairs represent our fathers. Dus de grijze haren vertegenwoordigen onze vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. Men of faith. Mannen van geloof. Who were redeemed by faith. Die eh, verlost waren door geloof. Looking forward to Yeshua die vooruitkeken naar Yeshua. We sing the song Our Father Abraham. We zingen het lied Onze vader Abraham. Had many sons. Had vele zonen. And many sons had Father Abraham. En vele zonen had, had de vader Abraham. What did it go? Right hand, left hand, something like that. Yeah. We sang the song. We zongen het lied. And then thought we were part of what was on the sign out front. En dan dachten we dat we deel waren van hetgeen dat er daar uh, opzij was. We saw the gray hairs and did not, did not acknowledge them. We zagen de grijze haren, maar we uh, erkenden ze niet. Down to chapter 11. En ga naar hoofdstuk 11. Ephraim behaves like a silly, foolish dove. E, Ephraim gedraagt zich als een, als een domme duif. Going to Egypt. die naar Egypte gaat. Then to Asher for help. En dan vragen ze uh, Asher, voor, yeah. Asher. Assyrië, uh, Assyrië voor help. For help. Voor, om hulp. He likens Ephraim to a people that do not go to God for help. Dus hij vergelijkt Ephraim met de volk dat niet naar God gaat voor hulp. But go to pagan ways for help. Maar dat naar heidense manieren gaat om, eh, om hulp te vragen. How many churches I know today in America that are in trouble? Hoeveel kerken ken ik vandaag in Amerika die in moeilijkheden zijn? Financially. In financiële moeilijkheden. People are leaving. Eh, want mensen gaan weg. So they go to the latest secular leadership conference. Dus gaan ze naar de laatste nieuwe ongelovige leiderschapconferentie. Instead of going to God. In plaats van naar God te gaan. It says even as they go. En zelfs als ze gaan. I will spread my net over them. Zal ik mijn net over hun uitspreiden. I will bring them down like birds from the sky. Ik zal hen uh, uh, neerhalen zoals vogels uit de lucht. I will discipline them. En ik zal hen disciplineren. As their assembly was told. Zoals het aan hun, hun, hun samenkomst gezegd was. How many of you were just kind of walking around minding your own business? Hoeveel van jullie wandelden gewoon maar, gingen gewoon maar door eh, je alleen maar met je eigen zaken te bemoeien? Enjoying your life in Messiah. En je leven in de Messias uh, daar genoegen in te scheppen. Going to church and singing songs. Naar de kerk gaan en liedjes zingen. Go, hearing some good Bible study. En naar een goede Bijbelstudie luisteren. And all of a sudden life changed. En opeens veranderde je leven. What happened? Wat is er gebeurd? God got a hold of you. God heeft u gegrepen. He trapped you. Hij heeft u gevangen. With the Torah. Met de Torah. With his anointing that comes through the life of Torah. Met zijn zalving die komt door het leven van Torah. He said, I got you now. En hij zegt, ik heb je nu. Amen. Aha, heeft hij onder je net, onder zijn net. And if you're going through a little bit of disciplining. En als je door een beetje discipline moet gaan. Life's a little different today than it once was. Dan is het leven nu een beetje anders dan het ooit was. Oh, it's Shabbat. Oh, het is Shabbat. And I forgot to go buy eggs. En ik ben vergeten eieren te kopen. Go hungry then. Laat dan maar een beetje honger or break the commandments of God. Of break de geboden van God. You know, God's not concerned about our convenience, is he? God geeft niet over dat wat ons goed uitkomt. He's concerned about our faithfulness. Hij is, waar hij zich wel om bekommert is onze getrouwheid. Chapter 8 verse 1. Hoofdstuk 8 vers 1. Put the shofar to your lips. Uh, breng de shofar aan uw lippen. Like a vulture, he swoops down. Zoals een gier uh, daalt hij neer. On the house of Adonai. Op het huis van Adonai. Because they have violated my covenant. Want ze hebben mijn uh, verbond uh, verraden. And sinned intentionally against my Torah. En hebben bewust tegen mijn Torah gezondigd. Will they cry out to me? Zullen ze naar mij uitschreeuwen? We are Israel, God, we know you. Wij zijn Israël, God, wij kennen u. Israel has thrown away what is good. Israël heeft weggeworpen wat goed was. The enemy will pursue him. En de vijand zal hem vervolgen. They make kings, but without my authority. Ze hebben koningen gemaakt, maar zonder mijn autoriteit. Appoint leaders. Ze hebben leiders aangesteld. But without my knowledge. Maar zonder mij erover te kennen. With their silver and gold they make themselves idols. Met hun zilver en goud hebben ze zichzelf afgoden gemaakt. But these can only lead to their own destruction. Maar die kunnen alleen tot hun eigen vernietiging leiden. But it is a shofar many times. Maar het is heel dikwijls de shofar. That has been the call for you and I. Dat de roep is geweest voor u en mij. I dare say I could go around this room. Ik, kan, ik durf te zeggen dat ik in deze kamer kan rondgaan. And many of you could tell me en velen van jullie zouden mij kunnen zeggen. About the first time that you, you heard a shofar. Zouden mij kunnen vertellen over de eerste keer dat je de shofar gehoord hebt. And how something happened to you inside. En hoe dat er iets binnenin u gebeurde toen. In chapter 8, verse 8. In hoofdstuk 8, vers 8. Israel is swallowed up. Uh, Israël wordt opgevolgd. Now they are among the goyim. Nu zijn ze onder de volkeren. Like a vessel nobody wants. Zoals een, een, een werktuig dat niemand wil. When we allow ourselves to be watered down by the society around us. Als we onszelf toelaten om, om te verwateren uh, door de, de maatschappij rondom ons. We lose our light. Dan verliezen we ons licht. It was a number of years ago. Het is een aantal jaren geleden. Yitzhak Rabin, the prime minister of Israel. Yitzhak eh, Rabin, de eerste minister van Israël. Stood up in a square in Jerusalem. Stond op een plein in Jeruzalem. And he said these words. En hij zei dit. We just want to be like every other nation. Wij willen alleen maar zijn zoals elke andere natie. That's what It wasn't many days after that Maar het was niet veel dagen daarna that Israel became like other nations dat Israël werd als de andere natie and had a leader assassinated. en had een leider die vermoord werd. Today the nation of Israel, the land of Israel, Vandaag is het land van Israël. the people that are living within its borders, De mensen die binnen, zijn, binnen de grenzen leven, they say we've had the Byzantine era. Die zeggen, we hebben de tijd van de Byzantijnen gekend. The Roman era. De tijd van de Romeinen. And now we live in the American era. En nu leven we in de tijd van de Amerikanen. America has given much to the world. Amerika heeft veel aan de wereld gegeven. Not all of it has been good. Maar niet alles daarvan was goed. Many of the things we exported. Heel veel van de dingen die we uh, uh, geëxporteerd hebben. The lifestyles dus onze levensstijl. The sin. De zonde. We should have never created. dat zouden we nooit mogen scheppen hebben. And today many in Israel are trying to imitate America. En vandaag zijn er heel veel in Israël die proberen Amerika te imiteren. To their own demise. Oh, tot, hun eigen schan, schande. Wat? Tot hun eigen ondergang. In chapter 8 verse 12 in hoofdstuk 8, vers 12. I will write Ephraim so many things from my Torah. Ik zal Ephraim zoveel dingen van mijn Torah schrijven. Yet he considers them a foreign thing. Toch beschouwt hij ze als iets vreemds. Oh, that Torah, yes. Oh, die Torah, ja. I remember that. Dat herinner ik me. But it's for a different people. Maar dat is voor andere mensen, is voor een ander volk. It's not for us. Dat is niet voor ons. It's for those Jews. Dat is voor die Joden. We're a different people. Wij zijn een ander volk. We have different laws. Wij hebben andere wetten. Different feasts. En andere feesten. Different ways of life. Andere uh, manieren van leven. Our king is Jeroboam. Onze koning is Jeroboam. This has been the attitude dat is de, de houding geweest of Ephraim for 1700 years. van Ephraim gedurende 1700 jaar. Chapter 9, verse 16. Hoofdstuk 9, vers 16. Ephraim has been struck down. Israël is, neerges Ephraim is neergeslagen. Their root has been dried up. Zijn wortel is opgedroogd. They will bear no fruit. Zal geen fruit, vrucht meer dragen. Even if they do not, even if they do give birth. Zelfs als ze geboorte geven. I will kill their cherished offspring. Zal ik hun, hun geliefde nakomelingen uh, vernietigen, ja? My God will cast them aside. Mijn God zal ze wegsturen. Because they wouldn't listen to him. Omdat ze naar hem niet wilden luisteren. and they will become wanderers among the goyim. En zij zullen zwervers onder de volkeren worden. God is calling his family out of a system. God roept zijn familie uit een systeem. He is giving people a choice. Hij geeft mensen een keuze. Your life is causing people to make a choice. Uw leven maakt dat mensen een keuze moeten maken. Some of them are making a good choice. En sommigen maken een goede keuze. Some are not. En anderen niet. And I believe that what these verses say en ik geloof dat wat deze versen zeggen. Are very sobering words tonight. Zijn zeer ontnuchterende woorden vanavond. I believe they say that God is going to judge. Ik geloof dat ze zeggen dat God zal oordelen. Those that are confronted by truth dat degenen die uh, geconfronteerd worden door de waarheid and refuse to walk in it. en weigeren om erin te wandelen. Chapter 12. Hoofdstuk 12. Starting in verse 9. Eh, te beginnen in vers 9. Ephraim says. Ephraim zegt. I have gotten so rich. Ik ben zo rijk geworden. I have made me a fortune. Ik heb een fortuin gemaakt. And in all my prophets no one will find anything wrong or sinful. En in al mijn profeten zal niemand iets verkeerd of zondig vinden. Doesn't that sound a little bit like the church of Laodicea? Klinkt dat niet een beetje als de kerk van Laodicea? Blind. Blind. Naked. Naakt. And not too smart. En niet al te verstandig. And God says this. En God zegt dit. But I am Adonai your God. Maar ik ben Adonai, uw God. From the land of Egypt. Van het land van Egypte. Again, I will make you live in tents. Zal ik je opnieuw in tenten laten leven. As in the days of the established festival. Als in de dagen waarin de feesten ingesteld worden. He said, I'm the God that brought you out of Egypt. Ik ben de God die je uit Egypte heeft gebracht. In just a couple of days we will celebrate Passover. En in, binnen een paar dagen zullen we het Pesachfeest vieren. How God brought our ancestors out of Egypt. Hoe God onze voorouders uit Egypte heeft gebracht. He brought Issachar out. Hij heeft Issachar eruit gebracht. Zebulun out. Zebulon eruit gebracht. Ephraim out. Ephraim eruit. Judah out. Judah eruit. He brought all the tribes out. Hij heeft al de stammen eruit gebracht. And either spirit and, and spiritually. En geestelijk. Those were our descendants, our ancestors. Waren dit onze voorouders. he says, I will cause you to live in tents. En hij zegt, ik zal je maken dat je in tenten moet leven. As in the days of the appointed festivals. Zoals in de dagen toen de feesten ingesteld werden. I believe what he's saying is this. En ik geloof dat wat hij zegt dit is. I'm going to take your foundations out. Ik ga uw fundaties van onder u wegnemen. I'm going to destroy your self-sufficiency. Ik ga uw zelfgenoegzaamheid vernietigen. America has made a grave error. Uh, Amerika heeft een grote fout begaan. Thinking that life was about us. Door te denken dat het leven om hun ging. That the blessings of God were about us. Dat de zegeningen van God over ons gingen. That everybody could have the American dream. Dat iedereen de Amerikaanse droom kon hebben. A big house and a three-car garage. Een, een groot huis met een, gar een garage voor drie auto's. It's the same mistake Egypt made. Dus dezelfde vergissing die Egypte heeft gemaakt. He said, I'm going to destroy your self-sufficiency. Hij zegt, ik ga jezelf genoegzaamheid vernietigen. And I'm make you live in tents. En ik zal maken dat je in tenten moet leven. I believe part of this prophecy is speaking about the feast of Sukkot. En ik geloof dat een deel van deze profetie over het feest van Sukkot of Tabernakels spreekt. Eight, eight days. Acht dagen. Where we live in tents. Van acht dagen dat we in tenten leven. I'm fortunate that I've been able to go to a, a number of tabernacle meetings. Uh, ik ben in staat geweest naar een aantal tabernakelsamenkomsten te, te gaan. Last year I was at a tabernacle meeting. I was speaking. Vorig jaar sprak ik in een tabernakelsamenkomst. I stayed there for the whole eight days. En ik ben daar acht dagen gebleven. With about 700 people. Met ongeveer 700 mensen. Most incredible experience you can ever have. De meest ongelooflijke ervaring die je ooit zou kunnen hebben. We've told our children that um, you want to die and go to heaven. Dus we hebben onze kinderen geleerd als je, je gaat sterven, dan ga je naar de hemel. And it's this thing that you can't quite define to them. En, en dan, dat is dat ding dat je niet helemaal aan hun kunt uitleggen. Take them to tabernacles. Neem ze een keer mee naar het feest van tabernakels. It teaches about the kingdom to come. Dat onderwijst in over het koninkrijk dat zal komen. And see how much more excited they will be about their life in God. En zie dan hoe veel meer enthousiast ze zullen worden over hun leven in God. God is bringing Judah and Ephraim to himself. God is bezig Ephraim en, eh, Juda tot zichzelf te brengen, tot hem te brengen both out of our old ways. Alle twee uit hun eigen gewoonte. So that the prayer of Messiah can once and forever be fulfilled. Zodat het gebed van de Messias voor eens en altijd vervuld kan worden. Make them one in your hand. Maak hem één in je hand. The stick of Ephraim. De stok van Ephraim. The stick of Judah. En de stok van Judah. We are seeing it happen in front of our eyes. We zien het voor onze ogen gebeuren. And you are part of it. En jullie maken er deel van uit. Don't ever forget. Vergeet nooit. That tonight I have shown you your name in the Bible. Dat ik jullie vanavond uw naam in de Bijbel getoond heb. Not your specific name. Niet uw, uw specifieke naam. But I've shown you who you are within the pages of this book. Maar ik heb jullie getoond wie jullie zijn in de bladzijden van dat boek. Living in a very prophetic time. En dat je leeft in een heel profetische tijd. A generation that I believe. Een generatie waarvan ik geloof. Will see the return of the Messiah. De, die de terugkeer van de Messias zal zien. May God bless you. Mogen God jullie zegenen. Emmanuel.